met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat roept mensen in Limburg op de weg op te gaan als het niet noodzakelijk is. In Zuidoost-Nederland geldt nog steeds code oranje. Ook andere delen van West-Europa kampen met sneeuw. Op de luchthavens bij Brussel en Frankfurt zijn verschillende vluchten geannuleerd. En in Frankrijk zitten honderden automobilisten sinds vannacht vast in hun auto. In de sneeuw op de snelweg. Tijdens het hoge beroep in de Amsterdamse zedenzaak heeft Robert M. aan het Hof gevraagd of er een mogelijkheid is om het hoge beroep in te trekken. Waarom is niet duidelijk. De rechter wilde niet ingaan op de vraag en zei tegen M dat hij eerst maar met zijn advocaat moet overleggen. Dat was tijdens de zitting niet mogelijk omdat de advocaat een plaatsvervanger had gestuurd. De vraag van M heeft waarschijnlijk geen gevolgen voor het proces. Studenten moeten ook in hun tweede of derde studiejaar nog een negatief studieadvies kunnen krijgen. Ze mogen dan niet meer verder studeren. Minister Bussemaker wil dat instellingen hiermee gaan experimenteren... om te voorkomen dat er na het eerste jaar minder hard wordt gestudeerd. De Landelijke Studentenvakbond vindt de plannen ondoordacht en onnodig. Volgens de bond kan de minister zich beter richten op verbeteringen van het onderwijs. Dan zullen studenten ook betere resultaten halen. De uitgever van een aantal kranten in Mexico is gestopt met de berichtgeving over de georganiseerde misdaad. Het besluit is genomen om de veiligheid van de ruim duizend journalisten te waarborgen. Vorige week werd een journalist van een nieuwswebsite nog vermoord. De afgelopen jaren zijn verschillende redacties overvallen, onder meer met granaten. In het verleden zijn al meer Mexicaanse kranten gestopt met de berichtgeving over de drugskartels. Het weer, vooral in Limburg tot ver in de middag nog sneeuw. Verder droog en flink wat zon. Middagtemperatuur rond het vriespunt. Vannacht wordt het koud met minima tussen min 3 en lokaal min 10. Morgen overdag winterse buien, maar ook zon. En maxima tussen 2 en 5 graden. Dit was het NOS. Dit is van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. Ik geef u daarom een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Maar de politie heeft voor vandaag geen controles aangekondigd.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 misschien wel juist daarom Ook een heldendaad sinds kort Hij hoort zichzelf zeggen Dat hij van haar houdt Hij hoort zichzelf niet zeggen Dat hij het niet vertrouwt Dat klinkt dan weer zo koud Het ging tenslotte goed, dus gaat het nu niet fout.